Waarde landgenoten, de heer Jean-Pierre van Rossen. Allee,

Je kunt voor mij de boom de boom, de boom, de boom in, de boom, de boom, de boom de boom in, boom Je kunt voor mij de boom in. Peerputwormen, je kunt voor mij de boom in. Scheidzakken, je kunt voor mij de boom Rotkapitalisten, je kunt voor mij de boom Rio-krabbers, je kunt voor mij de boom is de wel wat Ik ben Jean-Pierre, ex-miljardair. Het is geen kak in de bak. En godverdomme dat kunnen we. Het is geen kak in de bak. En godverdomme dat kunnen we. hier Jean-Pierre van Rossum. Met algemeen applaus erwaard. Oh, Lisa! De geklaagd. Ik ben Jean-Pierre, ex-miljardair. De de for me the booming, de boom, de boom, de booming, de boom, booming, de booming, de booming. Je kunt voor mij de booming. Het is toch wel wat geklaard.